بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته وموالاه وبعد نحن إن شاء الله تعالى هوستك 38 بهاندلة المعرف بالألف واللام المطيس بيلاس نمر 51 المعرف بالألف واللام فانت ذا نيم نو اين فور اين فات المعارف بترفت المعارف ببعض دينا En vandaag gaan we bekijken hetgeen wat mu'arraf is, wat bepaald is met dit, deze twee letters. Al-alif en al laam Al-amthila, voorbeelden. الكتاب في الخزانة انكسر المس... فازت المدرسة في السباق سقطت العجلة في النهر وقعت الكرة في الحديقة الكتاب في الخزانة wil zeggen dat het boek in de kast is. In Kassar al-Misbah, de lamp, brak. Fazat al-madrasatu fi sibaq, de school, won de wedstrijd. Saqatat al-ajalatu fi nahr. Al-ajala, dat kan een wiel betekenen, maar het kan ook een kar betekenen. Dus een wiel of een kar of wheel and the car of the car fell in the rivier. وقعت الكرة في الحديقة. The ball uh, kwam in het park terecht. طيب البحث uitleg. الأسماء التي في أولها الألف واللام في الأمثلة السابقة يدل كل منها على شيء معين معروف لنا فهي إذن معارف The word of beter gezegd, de al-asma die we zien in deze voorbeelden en die beginnen met een alif en een lam, die duiden op bepaalde dingen die bekend zijn voor ons. Dus ze zijn ma'arif. Ze zijn dus bepaalde dingen, bepaalde voorwerpen of bepaalde zaken. Zoals al-kitab, al-khizana. La yuradu bihima ayu kitab of ayu of عفوا لا يراد بهما أي كتاب أو أية خزانة وإنما يقصد بهما كتاب كتاب خاص يقصد بهما كتاب خاص وخزانة خاصة معلومة للسامع Maar deze woorden, dus al-Khizana en Kitaba, dat zijn niet uh, elke boek in het geval van kitab, of elk gizana in het algemeen, elke kast in het algemeen. Maar daarmee worden bepaalde, uh, wordt bepaalde boek en een bepaalde kast die wij kennen. Degene die hoort, dus degene die hoort deze woorden, die weet waar het over gaat. Zijn bekende zaken. وكذلك يقال في بقية الأسماء التي دخلت عليها الألف واللام وفي هذه الأمثلة وفي غيرها En dat geldt, wat ik net heb gezegd, dat geldt voor alle asma uh, die beginnen met een alif en een lam. Alif en een lam. Dus als je een, een ism hebt dat, of die begint met alif en lam, dan weet je dat deze ism ma'arifa is. Komt omdat het bekend is. We weten waar het over gaat. Het is niet een voorwerp in het algemeen, maar zodra we die elif en lim en lam zien, dan hebben we een bepaalde beeld over dat voorwerp of deze ism. En in het Nederlands kun je dat gewoon vertalen met de of het, het boek. Als je zegt het boek, dan weten we waar het over gaat. Maar als je zegt een boek, dan is dat een boek in het algemeen dan weet degene tegen wie je praat niet waar je het over hebt. إذن القاعدة الواحدة والسبعون stelregel nummer 71 die zegt إذا دخلت الألف واللام على اسم نكرة جعلته معرفة dus als alif en de lam wordt toegevoegd aan een ism, een ism die nakira is, dan wordt deze ism opeens ma'rifa. Hij wordt dus bepaald. Dat is dus één voorbeeld of één soort van de ma'arif. De tweede soort tot nu toe. We hebben al-alam gezien. En het andere soort, dat is dus uh, alif. Eh, en broeder 77 die zegt net als hoofdstuk 36. Hoofdstuk 36 die ging over twee soorten. Nekira, dus onbepaald, en al marifa bepaald. Die al-marifa die bestaat dus uit zes soorten. En de volgende hoofdstukken, die dus na, hierna komen, die gaan dus over die soorten. Die zijn dus verschillende. We hebben vorige keer al-alam gezien, dat is dus één van de soorten van al-marifa. En vandaag hebben we dus al-marifa, of al-mu'arraf, bil-alif, wal eh, Dus een eh, ism wat ma'rifa is vanwege het toevoegen van al-alif en al-laam. هذا والله تعالى أعلم ومن كان له سؤال أو إضافة أو أي شيء آخر فليتفضل وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم طيب الحمد لله نم تضفوخ من إن شاء الله برودر سوا سفين بارك الله تعالى في الجنة وجزى الله تعالى الجنة طيب حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تطلق كثير إن شاء الله